Daar werden in de jaren 60 en 70 zeker drie scholieren misbruikt. Van Luijn stond in de jaren 70 aan het hoofd van de Salesianen. In het programma Kruispunt Radio reageerde hij voor het eerst op het schandaal dat afgelopen week aan het licht kwam. Als voorzitter van de bisschoppenconferentie zet hij de kwestie binnenkort op de agenda. In Rotterdam sluiten ook de SP en GroenLinks samenwerking in een college met Leefbaar Rotterdam uit. Dat bleek tijdens het slotdebat van RTV Rijnmond in het stadhuis in Rotterdam. De PvdA had Leefbaar Rotterdam al uitgesloten en daarmee is er met de huidige zetelverdeling in de Rotterdamse gemeenteraad een meerderheid tegen samenwerking met de partij van Marco Pastors en Ronald Seurensen. Aan de oever van de Nijl is een gebeeldhouwd hoofd gevonden van farao Amenhotep III. Het granieten hoofd van 2,5 meter hoog is ongeveer 3000 jaar oud. Het zat ooit vast aan een beeldhouwwerk van de staande farao in vol ornaat. Het werd opgegraven bij Luxor, bij de plaats waar de graftempel van Amenhotep stond... samen met tientallen andere brokstukken van het beeldhouwwerk. Amenhotep III was de grootvader van Tutankhamon. Canada heeft op de Olympische Winterspelen de ijshockeyfinale gewonnen. In Vancouver versloegen de Canadezen Amerika met 3-2 in de verlenging. De Canadees Sidney Crosby maakte het winnende doelpunt. De ijshockeyfinale was het laatste medaille-evenement op de Spelen in Vancouver... Canada is de winnaar geworden van het medailleklassement met 14 gouden plakken. Duitsland is als tweede geëindigd voor de Verenigde Staten. Nederland sluit de Spelen af als tiende met vier keer goud. Bij de vorige winterspelen in Turijn werd Nederland ook tiende met drie gouden medailles. Het weer, harde regen en wind. In de loop van de nacht wordt het droger. Het koelt af tot 3 graden. Morgen wisselend bewolkt, af en toe een bui en een temperatuur rond de 7 graden.